Uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben nieuwe vergeldingsaanvallen uitgevoerd... op ruim 30 doelen van Houthi-rebellen in Jemen. Volgens de defensieminister werd de aanval gesteund... door onder meer Nederland, Australië en Canada. Vrijdagavond werden ook al vergeldingsacties uitgevoerd in Syrië en Irak. Daarbij kwamen 39 mensen om. Het Midden-Oosten maakt zich zorgen om de vergeldingsacties. Daarom komt maandag de VN-veiligheidsraad bijeen. Op de A73 bij Venray is een automobilist om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken en één daarvan was een spookrijder. De politie doet verder onderzoek naar het ongeluk. De snelweg is vanuit de richting Nijmegen afgesloten bij Venray Noord. Het verkeer wordt daar omgeleid. Joe Biden heeft zoals verwacht de eerste voorverkiezing van de Democratische Partij gewonnen. In de staat South Carolina wist de huidige president een ruime meerderheid te behalen. Toen nog geen 10% van de stemmen geteld was, riepen CNN en andere zenders al zijn overwinning uit. In november zijn er presidentsverkiezingen in Amerika. Met de voorverkiezingen bepalen Amerikanen de presidentskandidaat van hun partij. De Republikeinen begonnen al eerder met hun voorverkiezingen. Bij die partij gaat oud-president Donald Trump afgetekend aan kop. De president van Namibië, Hage Geingob, is overleden. Geingob werd de afgelopen weken vervangen door de vicepresident van Namibië vanwege een kankerbehandeling in de VS die de president volgde. Af en acht overleed hij in een ziekenhuis in de Namibische hoofdstad Windhoek. Later dit jaar zijn er verkiezingen in Namibië. Hage Gijnkop werd 82 jaar. Het weer, het is vannacht zo'n 6 graden. In het midden en zuiden van het land kan wat regen vallen. In de ochtend vooral in Limburg regen.